Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op Curaçao worden strengere coronamaatregelen genomen. Restaurants mogen geen gasten meer binnenlaten. Ze mogen alleen nog eten bezorgen of laten afhalen. Verder wordt het voor horecagelegenheden verboden om alcohol te verkopen... en gaan alle casino's dicht. Ook wordt de avondklok, die al enige tijd geldt, verlengd. De laatste tijd neemt het aantal besmettingen op Curaçao weer toe. De maatregelen gaan morgen in en gelden voor drie weken. Landelijke richtlijnen zijn niet nodig om drukte in de winkelstraten tegen te gaan. De veiligheidsregio's hebben vanavond met minister Grapperhaus gesproken over het spreiden van winkelpubliek. En de conclusie is dat burgemeesters al genoeg armslag hebben om lokaal op te treden. In Eindhoven en Rotterdam moesten burgemeesters afgelopen weekend winkels sluiten omdat het te druk werd. Maar in de meeste gemeenten waren er geen problemen. Landelijke richtlijnen zijn dus niet nodig, zeggen de veiligheidsregio's. Het bedrijf achter de modewinkels Topshop, Topman en Miss Selfridge dreigt failliet te gaan. Het moederbedrijf Arcadia heeft uitstel van betaling gekregen. Door de coronacrisis wordt er minder kleding verkocht... en critici zeggen dat het bedrijf te weinig werk heeft gemaakt van online verkoop. Arcadia heeft vooral veel winkels in het Verenigd Koninkrijk. Van Topshop zit er één filiaal in Amsterdam. En Martien Meiland heeft de Lode Leeuw voor meest irritante BNR in een reclamespotje gewonnen. Het is bekendgemaakt in consumentenprogramma Radar. Meiland kreeg het beeldje vanwege zijn rol in de reclame van Vriendenloterij Bingo. De Lode Leeuw voor meest irritante reclame van het jaar ging net als vorig jaar naar snoepproducent Haribo. Het weer nog.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 Ik wilde alleen maar geloof me Ik hoop dat je weet wat je geloof doet. Geloof me, ik weet wat ik Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer wat gelezen. Papa die heeft weer wat. Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer wat gelezen. Ach, mijn vader, het is soms net een mens dan weet het ook niet. En lijkt het soms net alsof ik de dagen waarop ik bij hem kwam met mijn vragen voorbij weggerend. En soms zegt hij: Weet je wel wat als je zus wat dan zo? Ik ben vast weer vervelend en weet het zelf ook. Maar ik wilde alleen maar geloof me. alleen maar. Ik hoop dat je weet wat je geloof doet. me, ik weet wat ik. Papa heeft nu wat papa heeft gelezen. Papa heeft weer wat. Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer wat gelezen. is niets aan de hand. Ach ja. Vaak haalt alleen wat gevreesd en geweest is de krant. Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer Papa out your seat, ho.